Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden zegt niet onder de indruk te zijn... van een dreigement van de Russische leider Vladimir Poetin. Die zei dat wanneer NAVO-landen Oekraïne toestaan... Russisch grondgebied aan te vallen met westerse lange afstandswapens... de landen een directe oorlog met Rusland voeren. Biden deed zijn uitspraken tijdens een bezoek van de Britse premier Starmer. Het Verenigd Koninkrijk vindt ook dat Oekraïne hun raketten in Rusland mag gebruiken. De autoriteiten in Hawaii waren niet voorbereid op de verwoestende bosbranden op het eiland Maui vorig jaar. Die kostten aan ruim 100 mensen het leven. Een onafhankelijk Amerikaans instituut heeft de branden onderzocht. Ondanks waarschuwingen over extreme wind werd er niks met de informatie gedaan. Zo werd geen extra personeel ingezet of evacuaties voorbereid met fatale gevolgen. Eerder werd al elektriciteitsbedrijf Hawaii Electric aangeklaagd voor de natuurbranden bedrijf zou verzuimd hebben om de stroom van de kabels te halen... terwijl de natuur kurkdroog was en het vuur zich snel verspreidde. De twee gestrande Amerikaanse astronauten hebben een vragenronde gehouden vanuit het internationale ruimtestation ISS. De twee vertrokken begin juni voor een missie van acht dagen, maar door technische problemen zitten ze vast tot zeker februari. we zijn getraind om om te gaan met onvoorziene omstandigheden, zeiden de man en de vrouw. Ze gaan de komende maanden opdrachten uitvoeren in het ISS. In de Davis Cup heeft Italië en de groep van Nederland gewonnen van België. Het werd 2-1 in Bologna. Duitsland heeft nu vier punten uit tweede wels, gevolgd door België en Nederland met twee punten. vandaag spelen de Belgen tegen Brazilië. Nederland neemt het morgen op tegen Italië. De ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis moet winnen om zich voor het finale toernooi van de Davis Cup in Malaga te plaatsen. Het weer nog, het koelt vannacht flink af tot lokaal 3 graden.